Levi van Eck met het NOS-journaal. Oud-president Trump gaat in beroep tegen de uitspraak in een smaadzaak. Een jury in New York bepaalde dat hij nog eens 83,3 miljoen dollar moet betalen... aan schrijfster E. Jean Carroll. Hij maakte tientallen denigrerende opmerkingen over Carroll... nadat zij hem had beschuldigd van verkrachting. Trump noemt de uitspraak volkomen bespottelijk en spreekt van een heksenjacht. Carroll spreekt van een grote overwinning... Door de gemaakte opmerkingen van Trump zegt ze doodsbedreigingen te ontvangen... en uitgemaakt te worden voor leugenaar, fraudeur en gek. De Franse regering komt protesterende boeren tegemoet... en zet een streep door een plan om de belasting op landbouwdiesel te verhogen. Dat heeft de Franse premier gezegd. De boeren protesteren ruim een week in Frankrijk tegen het landbouwbeleid. Ze houden onder meer snelwegen geblokkeerd met trekkers. De toezegging van de premier vinden ze nog niet genoeg. Charles Michel maakt zijn termijn als voorzitter van de Europese Raad toch af. Ondanks kondigde de Belg aan dat hij eerder zou stoppen als EU-president... omdat hij een zetel in het Europees parlement wilde. Hij kreeg veel kritiek op dat besluit. Michel zegt nu niet te willen dat de ophef de Europese Raad schaadt en is daarom toch niet verkiesbaar bij de Europese parlementsverkiezingen. In Italië heeft een voormalige herder 33 jaar onterecht in de gevangenis gezeten voor een drievoudige moord. Voor een drievoudige moord. De 58-jarige man is vrijgesproken. Het Hof van Beroep in Rome heeft zijn levenslange gevangenisstraf vernietigd... met de verklaring dat de herder de misdaad niet had gepleegd. De man zat sinds 1991 in de cel voor het doodschieten van een schapenboer... zijn zoon en een andere herder op Sardinië. Hij heeft altijd gezegd dat hij onschuldig was. Het weer, het is helder en de temperaturen liggen rond het vriespunt. De komende dag is het droog met flink wat zon. Later op de dag trekken wel wat sluierwolken over het land.